12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. EasyJet is op zoek naar meer dan 1200 nieuwe stewards en stewardessen. Het gaat om de grootste wervingsronde voor cabinepersoneel... in het 21-jarige bestaan van de luchtvaartmaatschappij. De Britse prijsvechter heeft al bijna 7000 cabinekrachten rondlopen... maar er zijn er veel meer nodig. De plekken komen vrij op alle 28 Europese bases, waaronder Schiphol. Eerder zocht EasyJet ook al 450 nieuwe piloten. Er komen strengere regels rond crowdfunding. Volgens toezichthouder AFM is dat nodig omdat investeerders de risico's onderschatten. De strengere regels moeten hen beter beschermen. Zo moeten ze twee dagen van tevoren alle belangrijke informatie over een crowdfundingsproject kunnen vinden op de site. En ook moeten ze beter gewaarschuwd worden om hun risico's te spreiden. De man die gisteren vijf kantoormedewerkers aanviel met een kettingzaag in de Zwitserse plaats Schaffhausen is nog steeds spoorloos. De politie heeft de hele nacht naar hem gezocht en kampt nu het grensgebied tussen Duitsland en Zwitserland uit. Twee van de vijf mensen die de man gisterochtend verwonden in een verzekeringskantoor zijn er slecht aan toe. Volgens de politie heeft de man psychische problemen en is hij gevaarlijk. Schoenenfabrikant Jimmy Choo, bekend van zijn stiletto-hakken en luxe accessoires... is voor een miljard euro overgenomen door het Britse modemerk Michael Kors. Dat merk is vooral bekend van de dure handtassen. De laatste tijd vallen de verkopen tegen... en daarom heeft Michael Kors zijn aanbod uitgebreid met kleding voor mannen en vrouwen. De Nederlandse economie groeit zo hard dat er een tekort dreigt op de arbeidsmarkt. Daarvoor waarschuwt uitzendbureau Randstad. Volgens de topman is er vooral een tekort aan technische mensen en hoger opgeleiden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Zuid-Europese landen zoals Italië, Spanje en Frankrijk. Het weer, vooral in het oosten en zuidoosten nog enkele buien. Vanmiddag droger en meer zon. Het wordt een graad of 20. Morgen tot de avond droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB.